alle gabbers en gabberinnen. Het is tijd voor een feestje. Waarom heeft de leraar nooit gelijk? Oh Leola, Waarom ziet zijn vrouw er zo lelijk uit? Olé, Geef ons een reden om naar school te gaan. Oh Leola, Geef ons een reden om uit ons dak te gaan. Oh Leola, Wij willen los. Mamá, tú, mamá, tú, mamá, Waarom luisteren wij naar hardcore? Olé, olá. Waarom hakken wij de hele nacht door? Olé, olá. Waarom altijd die kale kop? Olé, olá. Waarom zien wij eruit als een natte sloop? Olé, olá. Wij willen los, ja, wij willen los. Μα με το σου, μα με το σου, Wij willen land, ja we land. Wij willen land, ja we land. Wij willen land, ja we land. Helemaal uit onze bol. Ja op het plein, op het plein. Ja op het plein, op het plein. Ja op het plein, op het plein. Zelfs op het schoolplein. Zelfs zonder bier, zonder bier. Zelfs zonder bier, zonder bier. Zelfs zonder bier, zonder bier. Hebben wij weer veel plezier. Maar met de snoep, ja veel snoep. Maar met de snoep, ja veel snoep. Maar met de snoep, ja veel snoep. Zo voelen wij ons goed. Wij willen lol, ja don't